Ze protesteren hiermee tegen wat in hun ogen een sociaal onveilig klimaat is binnen de universiteit. Directe aanleiding is het ontslag van een universitair hoofddocent... die zich kritisch had uitgelaten over de promotiekansen van vrouwen binnen de universiteit. En ze hebben aangekondigd hier te blijven zitten totdat ze een gesprek hebben gehad met het college van bestuur. En hoe lang dat gaat duren is nog niet bekend. De actievoerders hebben ook een petitie overhandigd met 3500 handtekeningen om het ontslag van de hoogleraar terug te draaien. De politie in Duitsland heeft op meerdere plekken invallen gedaan. Dat was een actie tegen zogenoemde Rijksburgers. Dat zijn mensen die de democratie in Duitsland niet erkennen, vertelt een buitenland collega Liedeke. Eigenlijk zeggen zij is Duitsland nog altijd het keizerrijk dat het was voordat de Eerste Wereldoorlog uitbrak want die staat is volgens hen nooit officieel opgeheven schattingen gaan ervan uit dat zo rond de 20.000 mensen in Duitsland... zich ja, verbonden voelen met die Rijksburgerbeweging. En sommigen gaan daarin zelfs zo ver dat ze bijvoorbeeld geen Duits paspoort willen... maar zelf een paspoort hebben gemaakt. Bij één huiszoeking is ook een agent neergeschoten. Die raakte licht gewond. De dader is opgepakt. En het duurt nog wel even voordat je weer met de trein van Den Bosch naar Eindhoven kan. Hoe lang? Dat weet spoorbeheerder, spoorbeheerder ProRail nog niet. Bij Boksel kunnen momenteel geen treinen rijden... omdat daar dassen onder het spoor gegraven hebben... En die moeten daar zo snel mogelijk weg, zodat we het spoor kunnen repareren. Maar het zijn beschermde dieren. Daarvoor moet eerst een ontheffing komen. Zodra we die ontheffing binnen hebben, weten we ook wanneer we het spoor weer kunnen maken. Het is op dit moment dus nog niet bekend wanneer we het spoor kunnen repareren. Eh, maar de komende dagen is er in ieder geval nog geen treinverkeer bij Bokstel. Sinds begin vorige week rijdt er in een deel van Friesland ook al geen treinen door Gravende Dassen. Het weer, nou een regenjas komt van pas. Het is opnieuw een natte dag, een graad of 11. Morgen opnieuw buien, dan ook wat windstoten en onweer. Maar tussendoor wordt het ook wat vaker droog. En dan wordt het tussen de 12 en 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland heeft het verkeer alleen vertraging nog bij Alkmaar. Op de N242, dat komt door een storing bij de Leegwaterbrug... De brug is in beide richtingen dicht in de N242 ook maar Middenmeer.